3 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De afgelopen week was 3,5% van de Nederlanders die zijn getest op het coronavirus daadwerkelijk besmet, heeft het RIVM net bekendgemaakt. Het is een fractie lager dan een week geleden. Toen had 3,6% van de geteste Nederlanders het virus onder de leden. In absolute cijfers werden afgelopen week 4013 mensen positief getest. Een week geleden waren dat er ongeveer evenveel. veel. Er kwamen afgelopen week 19 coronadoden bij, zeven meer dan er vorige week bij kwamen. Het aantal ziekenhuisopnamen lag met 50 ook wat hoger. In Frankrijk wordt het dragen van een mondkapje op het werk verplicht. Alleen in kantoren waar maar één personeelslid is, geldt de kapjesplicht niet. De Franse regering benadrukte verder dat thuiswerken nog altijd wordt aanbevolen. Netbeheerder Stedin is nog druk bezig met het achterhalen van de oorzaak van de stroomstoring in Den Haag gisteren. Die 37.000 huishoudens trof. Door nog onbekende oorzaak is er tijdens werkzaamheden in een hoofdverdeelstation kortsluiting en een steekvlam ontstaan. De reparatie duurde langer dan verwacht, volgens Stedin omdat het nog niet zeker was dat alles weer veilig was. Pas in de avond hadden alle getroffen huishoudens in Den Haag weer stroom. De netbeheerder trekt een miljoen euro uit voor compensatie van gedupeerden. Het vertrek van bondscoach Ronald Koeman naar Barcelona lijkt definitief. Koeman is in Zeist geweest om met de KNVB te praten over het ontbinden van zijn contract. En bevestigde dat hij graag naar Barcelona zou willen, maar dat het pas definitief is als de handtekening is gezet. Na zijn vertrek in Zeist is Koeman voor overleg naar Spanje vertrokken. Hij zou de opvolger worden van Kekik Setien. Die werd ontslagen na de 8-2 nederlaag van Barcelona tegen Bayern München in de Champions League. Het weer, stapelwolken, zon en een enkele bui.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 But I'm here out in the club. And I don't wanna talk. And I don't wanna talk. Vámonos pa'l que nadie nos está viendo. Y si no me conoce, nos vamos conociendo. Y sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto vámonos a la luna, vámonos al el cine, vamos a dar un beso que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos ganas. Baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. no me sale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe.